Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ondernemers die door de Belastingdienst op extra kosten worden gejaagd... door een nieuw aangiftesysteem, moeten compensatie krijgen. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden ondernemers met een BV krijgen problemen als ze aangifte doen. Vanaf volgende maand moeten ondernemers met een BV een systeem gaan gebruiken... waarvoor ze moeten betalen. Bovendien kan niet elke BV dat systeem gebruiken. De werkgeversorganisaties willen dat andere manieren van aangifte doen blijven bestaan. Bij een dode wilde gans in het oosten van Duitsland is vogelgriep vastgesteld. Ook in Oekraïne en andere Oost-Europese landen is de ziekte aangetroffen. Minister Schouten bekijkt deze week of er een ophokplicht nodig is in Nederland. Een suïcidale vrouw die vanochtend uit protest voor het ministerie van Volksgezondheid heeft gezeten... krijgt een gesprek met staatssecretaris Blokhuis. De 26-jarige Charlotte Bouwman wil betere hulp voor mensen met complexe psychiatrische aandoeningen. Volgens haar gaat het vaak niet goed door personeelstekort, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg. Het nieuwe coronavirus dat werd ontdekt in China is overdraagbaar van mens tot mens, melden Chinese staatsmedia. De verspreiding van het longvirus leek in eerste instantie beperkt te blijven, maar de afgelopen dagen nam het aantal vastgestelde besmettingen opeens flink toe, tot ruim 200. Drie mensen zijn eraan overleden. Ruim 3000 Rotterdammers met een laag inkomen... hebben gebruik gemaakt van het aanbod van de gemeente... voor gratis kaartjes voor het Eurovisie Songfestival. Als ze voldoen aan alle voorwaarden... krijgen ze allemaal twee toegangskaarten voor een repetitie... een halve finale of van de finale van het evenement. Het weer. In de zuidelijke helft van het land daalt de temperatuur tot onder het vriespunt...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 Get on the floor move your booty, mama. With a blast, mash, to blast in a pajama. Wow. La la la la la. I don't know why I like it. Hmm. I just do. drop. Ayy. She don't wait in lines if it's too long.